Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Na de aanslag in Londen heeft de politie invallen gedaan op zes adressen... onder meer in Londen en in Birmingham. Daarbij zijn zeven mensen opgepakt. Het dodental is bijgesteld naar vijf, van vijf naar vier. De aanslagpleger heeft drie mensen gedood... en is daarna zelf door de politie doodgeschoten. Van de veertig gewonden liggen er nog zeven in kritieke toestand in het ziekenhuis. De slachtoffers komen uit meerdere landen. De politie herhaalde dat er wordt uitgegaan van één dader die geïnspireerd was door islamitische terreurorganisaties. Vanwege de aanslag in Londen zijn er de komende dagen in heel Groot-Brittannië meer agenten op straat, vooral op drukke en toeristische plekken. De Nederlandse bagagebandfabrikant Van der Landen wordt voor 1,2 miljard euro overgenomen door Toyota Industries uit Japan. Van der Landen is een van de wereldmarktleiders in bagagebanden op luchthavens, maar bouwt ook transportsystemen voor magazijnen en distributiecentra. Dankzij de groeiende internetverkoop is er ook een groeiende vraag naar systemen om pakketjes af te handelen. Bij Van der Landen werken wereldwijd 4500 mensen. Vorig jaar had het een omzet van bijna 1 miljard euro. Taliban-strijders hebben vannacht in de zuidelijke Afghaanse provincie Helmand het district Sangin veroverd. Sangin is van symbolische betekenis. Het werd in 2010 ten koste van grote verliezen door Amerikaanse en Britse troepen op de Taliban heroverd. Helmand was al voor een deel in handen van de Taliban. De provincie is het centrum van de opiumteelt in Afghanistan. De Telegraaf Mediagroep verkoopt zijn huis-aan-huisbladen aan BDU Media. Van de 108 banen verdwijnen er 32. TMG had al een reorganisatie van het onderdeel aangekondigd... omdat de huis-aan-huisbladen onvoldoende rendabel zouden zijn. Volgens TMG is het voortbestaan van de meeste bladen nu verzekerd. Het weer nog rustig lenteweer met zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 11 graden in het noorden tot 15 graden in het zuidoosten.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 En dat komt door een ongeluk. Bij Nieuwebrug zijn twee rijstroken dicht. En verkeer bij Utrecht kan dan ook beter omrijden via Amsterdam over de A2, A9 en de A4. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland staat bij Rotterdam Delshaven 3 kilometer aan ongeluk met een vrachtwagen.